Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bevrijdingsdag ingeluid met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Daarna gingen zo'n 5000 lopers op weg om het vuur met fakkels in estafette naar hun eigen gemeente te brengen. Dit jaar is Bevrijdingsdag een officiële vrijdag. En de 14 bevrijdingsfestivals in het land houden rekening met 900.000 bezoekers. Ze worden gewaarschuwd voor slecht weer, want voor vanmiddag is er storm, hagel, onweer en regen voorspeld en harde windstoten. Aruba heeft ingestemd met toezicht op de overheidsuitgaven. De regeringen van Nederland en Aruba hebben daarover een akkoord bereikt. Dat heeft minister Plasterk bekendgemaakt. Per 1 augustus zal een speciaal college toezicht houden op de uitgaven van Aruba. Vorig jaar weigerde Nederland nog om in te stemmen met de begroting van Aruba. Aruba kampt nog altijd met een groot tekort. Menselijke resten die onlangs in Nieuw-Zeeland werden gevonden... zijn van de Nederlandse backpacker Ken Bogers. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben zijn familie ingelicht. De 26-jarige Bogers werd sinds 21 maart vermist. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar na een week is die gestaakt. De menselijke resten werden een week geleden gevonden... in het noorden van het Zuidereiland. De treinstaking in Duitsland is een nieuwe fase ingegaan. Sinds vannacht rijden ook veel passagierstreinen niet meer. De staking begon gisteren met het stilzetten van goederentreinen in Duitsland. De machinisten van de vakbond GDL eisen meer loon en een kortere werkweek. Ze willen tot zondagochtend staken. Miljoenen Duitsers zullen ermee te maken krijgen... en mogelijk zo'n 10.000 Nederlandse treinreizigers. Het weer, buien geregen en een stevige oostenwind. In de loop van de ochtend wordt het 19 graden langs de westkust tot 23 in het oosten. Aan het eind van de ochtend volgen stevige buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Het koelt dan af naar 13 tot 16 graden met een stevige zuidenwind. Ook morgen waait het flink en is er kans op een enkele regen- of onweersbui.